Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal geregistreerde misdrijven is vorig jaar opnieuw gedaald... en komt daarmee terug op het niveau van 1980. Dat blijkt uit een rapport van het CBS... waarin de ontwikkeling van de criminaliteit van de afgelopen 70 jaar in kaart is gebracht. De meeste misdrijven zijn vermogensdelicten, zoals diefstal en inbraak. Wel is vorig jaar het aantal gevallen van moord en doodslag gestegen... na jaren van daling... Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag werden meer mensen omgebracht. De Syriër die gisteren in Den Haag drie mensen neerstak... goorde in februari zijn inboedel naar buiten. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Dat doet vermoeden dat de man psychische problemen had. Het gaat om de 31-jarige Malek F. die in het centrum van Den Haag woont. De politie heeft afgelopen avond opnieuw onderzoek gedaan in zijn woning. Malek F. ligt nog in het ziekenhuis nadat hij bij de arrestatie in zijn been werd geschoten en werd getaserd. Ook de drie slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Ze zijn buiten levensgevaar. De Pakistanse minister van Binnenlandse Zaken is gewond geraakt bij een moordaanslag. Hij werd geraakt in een arm en is niet in levensgevaar. De schutter is een man van 21. Hij wordt in verband gebracht met een ultra-islamitische partij... die fel tegen godslastering strijdt. De Pakistanse minister werd beschoten na een ontmoeting met een groep christenen in zijn kiesdistrict. Een huis in Leeuwarden is zwaar beschadigd geraakt doordat er een auto dwars door de gevel naar binnen reed. Volgens de bestuurster ging het mis tijdens het parkeren. Ze verloor de macht over het stuur en schoot over de stoep de woning binnen. De vrouw wordt nog nagekeken op verwondingen. Het weer, het blijft helder. Vannacht koelt het af tot minimaal 10 graden. De komende dag is het opnieuw zonnig en wordt het op de meeste plaatsen 25 tot 27 graden. Alleen in het noordwesten is het iets frisser en aan de kust kans op zeewind.